Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Regeringspartij deze onderwijskoepels. Zo wil D66 de macht van de besturen fors inperken. Nu gaat er volgens de partij te veel geld verloren aan verkeerde dingen... of is onduidelijk waaraan het wordt besteed. D66 wil dat de scholen voortaan zelf kunnen bepalen... welke diensten zij inkopen bij de koepel. Vandaag praat de Tweede Kamer over de kwaliteit van het onderwijs. D66 zal minister Slop vragen onderzoek te doen naar directe financiering van scholen. In Indonesië is de veerboot gelokaliseerd die een week geleden met bijna 200 opvarenden zonk op het Toba-meer in Sumatra. Hij ligt op een diepte van 450 meter. De overvolle boot zonk kort na vertrek uit de haven. Het was het dodelijkste ferryongeluk in Indonesië in bijna 10 jaar. 18 mensen werden gered, van de ongeveer 180 anderen zijn pas drie lichamen gevonden. De veerboot is nu gelokaliseerd met speciale apparatuur voor bodemonderzoek. De komende tijd zal worden geprobeerd het wrak omhoog te halen. Vanwege de diepte kunnen daarbij geen duikers worden ingezet. De kapitein die het ongeluk heeft overleefd is door de politie ondervraagd. Nederland telt steeds meer mensen die alleen wonen, meldt het CBS. Inmiddels bestaat 22 van de huishoudens uit één persoon... en dat zal over 30 jaar bijna een kwart zijn. Vlak na de Tweede Wereldoorlog woonde maar 5 van de bevolking alleen. De toename komt volgens het CBS door veranderde normen en waarden. Vroeger waren het vooral weduwen die alleen woonden. Nu zijn er veel meer mensen die bewust alleen blijven... een latte relatie hebben of die zijn gescheiden. Het weer, vannacht droog bij een graad of 10, daarna een zonnige dag, maar in het oosten eerst nog wat bewolking.